De groep waar hij bij hoorde wordt gelinkt aan zware criminaliteit, vertelt verslaggever Bo De reden voor het verband hier is mogelijk dat hier op de muur in het Engels war, dus oorlog, eh, ja, is eh, opgeschreven. Dus eh, het was hier gisteravond eh, behoorlijk schrikken voor de bewoners hier. Ik sprak een vrouw die woont hier recht tegenover. En eh, zij zegt, ja, het wordt eigenlijk steeds grimmiger. In het noorden van Gaza is één op de zes kinderen van twee jaar of jonger onder voet. Er komt volgens een VN-hulporganisatie amper noodhulp binnen. En daardoor wordt, het, eh, wordt honger een steeds groter probleem. Inmiddels zouden twee jonge kinderen zijn overleden door een tekort aan eten. De VN is bang dat een half miljoen Palestijnen snel te maken krijgen met hongersnood. Extinction Rebellion wil voor de derde keer de A10 in Amsterdam gaan blokkeren. Dat deden ze eind vorig jaar en afgelopen week ook al, uit protest tegen ING. De actiegroep wil dat de bank stopt met het financieren van olie- en gasbedrijven. Die nieuwe snelwegblokkade staat gepland voor zaterdag 30 maart. En misschien kan je het je nog wel herinneren, het beeld van die eenzame stier die ronddreef in Limburg toen het daar overstroomde. Nu heeft dierenarts Joris iets verzonnen voor boerderijen met dieren. Namelijk een soort buienradar die waarschuwt bij overstromingen. En dan kun je op die manier ook zien vanuit de voorspellingsmodellen... van nou, als die daar doorbreekt, dan heb ik zeg maar drie uur... voordat het water bij mij tegen de drempel aanklotst. Ja, het is hopen dat de buienradar nooit gebruikt hoeft te worden. Maar een gewaarschuwd boer telt voor twee. Het weer in het oosten soms een klein zonnetje, maar verder is het vooral een grijze dag met af en toe wat regen of motregen.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 En wel een vrijwilliger voor de voedseluitgaven. Voor de uitgaven van woensdagochtend hebben we een extra vrijwilliger nodig. Je gaat meehelpen bij het uitdelen van voedsel uit de kratten. Dit voedsel wordt opgehaald bij supermarkten en is bijna net over de datum. Hiermee gaan we voedsel en verspilling tegen... en kunnen wij dit uitdelen aan alle inwoners van Zandvoort. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodiging voor het feest kerstborrel, lintjesregel en kerst, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lukt het je, lijkt het je leuk om vrijwillige voedseluitgifte te worden? Stuur dan een bericht aan Paulien via phoner, H-O-H-N-E-R, at Voor meer informatie zie onze website plus.zandvoort.nl en L. We gaan door met De Dijk, Bloedend Hart. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik krap wat aan me komt. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met smart. Ik staar wat voor mij uit. Ik neem nog maar een biertje en ik speel wat op mijn fluit.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 met Good Vibrations. En het is weer tijd voor... 3 in één. En deze maal heb ik gekozen voor Chuck Berry. Charles Edward Anderson Berry, geboren in 1926 en overleden in 2017. En beter bekend als Chuck Berry. En dat was een Amerikaanse gitarist, zanger en componist. In 1982 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Chuck Berry wordt beschouwd als de belangrijkste tekstschrijver van het rock'n'roll tijdperk... en was een van de eerste leden van de Rock'n'Roll Hall of Fame in 1986. Chuck Berry staat vierde op de lijst van de beste songwriters uit de popmuziek... die het tijdschrift Rolling Stone in 2015 publiceerde. Hier komt achterin volgens Chuck Berry met Roll over Beethoven, Johnny be good and sweet little sixteen. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. skinny new. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. one by one become so excited. Watch her look at her run, boy. the grown-up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking. Voel je vrij. Gratis stoppen met roken en leefstijltraining. Denk je erover na om te stoppen met roken? Schrijf je dan snel in voor deze training. 11 bijeenkomsten. Op elk moment kunt u instromen. En de informatie en inschrijving Marion Schouten, m.schouten, plus.zandvoort.nl.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 Directe aanleiding voor het oprichten van de groep was de behoefte aan een tune voor de radio-uitzending van het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië in 1978. Men wilde een Indiaans klinkend nummer dat herinneringen op zou roepen aan El Pasa van Los Incas... dan wel Simon en Carfunkel, een hit uit 1970. De hit Argentina werd een nummer 2 hit, was al spoedig een feit. Daarop werd een heel gelijknamig album uitgebracht dat eveneens goed verkocht. Desalniettemin was de deelname aan de Nederland, van Nederland aan de wedstrijden in het dictatoriale land onomstreden. Hier komt Conquestador van Argentina. uit Zandvoort. Let op, het is weer Internationale Vrouwendag 2024. Op vrijdag 8 maart komen ze samen in Pluspunt... waarbij een aantal vrouwen vertellen over hun leven en de verschillende fasen daarin. Kom langs om te luisteren, mee te praten en natuurlijk te ontmoeten. De deelname is geheel gratis, inclusief koffie en thee... en natuurlijk altijd wat lekkers... Vrijdag 8 maart van 10 tot 12 uur. Locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. Now and then, The Beatles. Casey en de Sunshine Band is een Amerikaanse discoband opgericht in 1973 door Harry Wayne Casey en Richard Fish. Casey, die destijds werkzaam was bij het platenlabel TK, was voorgesteld aan de geluidstechnicus Fish. Daar was het begin van hun muzikale samenwerking. De twee waren de enige oorspronkelijke leden van de band. De band is vooral bekend vanwege hun hits The Way. En hier is Casey en de Sunshine Band met The Way I like it. Ja, wie zegt dat niet? Hè? Ja, that's the way I like it. En dat kan u ook doen op zondag 3 maart. En dan wordt het voor de tiende keer een culinair rondje Zandvoort georganiseerd. En kun je genieten van heerlijke wijnen en lekkere hapjes. Maak een culinair wijn- en spijswandeling door het dorp... en ontdek de beste wijnen en hapjes in verschillende horecagelegenheden. Dit is een geweldige kans om de smaken van het dorp te ontdekken... en te genieten van de culinaire hoogstandjes die Zandvoort te bieden heeft. Of je nu een wijnliefhebber of gewoon lekker van eten houdt... dit is een evenement dat je niet mag missen. Kom je ook proeven? De deelnemende restaurants zijn onder andere Zizo Lounge... de haven van Zandvoort, Le Bar, Grand Café Neuf... Grieks restaurant Philoxenia, Mel's Pixort en de Wijnbar. Deelname kostte 57 euro en zijn verkrijgbaar bij de Wijn aan Zee... of via www wijnaanzee.net. ABBA, When You Dance With Me. Ja, en als je aan het dansen bent, ja, dan krijg je ook dorst natuurlijk. En daar hebben we wel wat voor. Er is een whisky in de jar. pistols, then produce my rape. Yeah, I said I stand there or deliver, or the devil he may take you. Must you ring dum a doo dum die? Whack for my daddy o, oh. whack for my daddy o. Oh. There's whiskey in the gyro. she knows she treat me easy. Must you ring, dama, do, dama, da? Vanaf 16 april is een wekelijks bijeenkomst gevuld met aandacht voor elkaar, plezier en verbinding. Jouw verhaal, mijn verhaal. Luisteren naar elkaars verhalen en echte ruimte krijgen om je verhaal te delen. Opgeven voor de informatiebijeenkomst via de balie 5740330 573 5740330. En de informatiebijeenkomst is dinsdag 12 maart. En die is van half 2 tot half drie. Pluspunt Zandvoort Noord. Gigi Kale, After Midnight. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight We're gonna travel and shine. We're gonna cause talking suspicion. Give an exhibition. Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. wanna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is a holy bell. After midnight. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition Find out what it is on back After midnight.